uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar bemoeienis van het ministerie van Justitie... bij het minder Marokkanen-proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Een meerderheid van de leden van de Tweede Kamer is er tegen. Ze willen eerst het vervolg afwachten van de rechtszaak. Wilders had opgeroepen tot een parlementaire enquête... omdat hij ervan overtuigd is dat de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid... opstelte in 2014 heeft aangestuurd op vervolging. De AIVD en de MIVD voldoen nog altijd niet aan de eisen van de inlichtingenwet. Vooral de militaire inlichtingendienst, MIVD, blijft volgens de toezichthouder tekortschieten. De wet ging ruim een jaar geleden in, op 1 mei vorig jaar... en geeft de inlichtingendiensten meer bevoegdheden op het gebied van het verzamelen van gegevens. Ze mogen vaker teppen, tappen en hacken. Tegelijk moeten ze wel aan bepaalde eisen voldoen om de burgers te beschermen. Gegevens die niet relevant voor het onderzoek zijn... moeten zo snel mogelijk worden vernietigd. De toezichthouder stelt dat het risico bestaat dat dat niet op tijd gebeurt het kabinet is niet van plan om meer kinderen van Syriëgangers naar Nederland te halen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Blok in de Tweede Kamer. Maandag werd bekend dat twee Nederlandse weeskinderen van 2 en 4 uit Noord-Syrië zijn gehaald. Volgens Blok was er sprake van een unieke situatie. Een Franse missie, die heel bezwaar bewaakt is, was al van plan om andere weeskinderen op te halen. Ook heeft de rechter de voogdij van deze twee wezen aan de Nederlandse overheid toegewezen. Tot nu toe weigerde Nederland om Nederlandse jihadisten en hun kinderen terug te halen uit het gebied omdat het te gevaarlijk zou zijn. Het weer, tot slot vanmiddag af en toe zon, maar vooral in het noorden ook nog wolkenvelden en wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond, vannacht en morgen weer buien, morgen ook met kans op onweer. Het wordt morgen van 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 5 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 40 minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam door een ongeluk met twee auto's. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A9 ook, ook maar richting Amstelveen. 20 minuten extra tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Badhoevedorp. In 3 kilometer file zijn er drie rijstroken dicht. Er is nog steeds een file door een spoedreparatie bij de Kaagbrug. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Afrit Noordwijkerhout 10 minuten extra. Op de N207 Hillegom Alfa aan Rijn 10 minuten extra tussen Abbenes en Rijnzaterwoude.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 Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. back. Secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, ik weet voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plan gaan sporen Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard plan gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, make money, borrowed. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet one Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man, nigga, je deed lang I real. You'd zeg het je net een je Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sparen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik ga dit doen en ik ben liever solo. Yeah, yeah. Heel hard plat van solo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo.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 See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. girl I believe in wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets, wake up, fuck, and then we going back to sleep.